en stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De schade voor de transportsector door files is vorig jaar opgelopen tot ruim 1 miljard euro. Dat is een nieuw record. De meeste economische schade levert de A4 op van Amsterdam naar Den Haag... blijkt uit onderzoek in opdracht van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. De regering heeft ruim 2 miljard euro gereserveerd voor meer asfalt... maar ook voor het openbaar vervoer en voor waterwegen... TLN vindt dat niet voldoende. De Britse premier May heeft waarschijnlijk rond 8 uur vanmorgen in Brussel een ontmoeting met Europese Commissievoorzitter Juncker, meldt de commissie. Mogelijk duidt dat erop dat het Verenigd Koninkrijk, de EU en Ierland het eens zijn over de voorwaarden voor de volgende fase van de Brexit-besprekingen. In Brussel is vannacht vooral gesproken over de grens met Ierland. Burgemeester De Pla van Breda is boos over het nieuws dat WODC-rapporten door de politiek zijn beïnvloed. De plaats voorstander van legale wietteelt en hij noemde het in Nieuwsuur onvoorstelbaar dat de discussie in feite vier jaar lang is vertraagd. Woensdag bleek dat WODC-rapporten over het koffieshopbeleid na druk van hoge ambtenaren van justitie zijn aangepast. Daarmee is de onafhankelijkheid van het instituut in het geding. Het Centraal Planbureau waarschuwt voor de nadelige effecten van een hogere pensioenleeftijd. In 2050 is de AOW-leeftijd naar verwachting 71 jaar... Maar het is de vraag of met name laag opgeleiden het volhouden om zo lang te blijven werken. En ZZP'ers die het niet volhouden komen zonder inkomen te zitten... omdat ze vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. De natuurbranden in het zuiden van Californië hebben zeker 439 woningen en gebouwen verwoest... ten noordwesten van Los Angeles. Het vuur wordt aangewakkerd door de droge en harde wind... en groeide daar vannacht tot zo'n 46.000 hectare. Vier dagen geleden begonnen de branden in de Californische natuurgebieden, maar de stedelijke gebieden worden nu ook bedreigd. Het weer, vandaag af en toe zon, maar de kans op buien neemt verder toe. Geleidelijk valt er steeds vaker hagel en sneeuw of natte sneeuw en ook kan het onweren. Het wordt vandaag maximaal 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst.